Levi van Eck met het NOS-journaal. De economie van Spanje is in het tweede kwartaal gekrompen met 18,5 ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat zegt het Spaanse statistiekbureau op basis van een raming. Volgens dat bureau is met de krimp de volledige groei van na de financiële crisis teniet gedaan. Ook Frankrijk liet een forse krimp zien. Daar ging de economie met bijna 14 achteruit in vergelijking met het eerste kwartaal. Iran sluit vanaf morgen de grens voor toeristen... nu het aantal coronabesmettingen in het land toeneemt. Iraanse staatsmedia melden dat buitenlanders alleen nog het land in mogen... voor niet-toeristische doeleinden, zoals zakenreizen. Er moet dan wel een zeer recente negatieve coronatest worden getoond. In Iran zijn in het afgelopen etmaal 226 mensen overleden aan het virus. Iran was samen met Italië het eerste land buiten China... waar het coronavirus hard toesloeg. KLM schrapt vanwege de coronacrisis de komende jaren tussen de 4500 en 5000 banen. Dat is ongeveer een zesde van het personeel. De meeste mensen gaan via een vertrekregeling, aflopend contract of vervroegd pensioen. Maar er zullen ook gedwongen ontslagen zijn, 1500 in totaal. De banen verdwijnen door het hele bedrijf, piloten, cabinepersoneel en grond- en kantoorpersoneel. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers maakte KLM gisteren al bekend... dat het verlies in het tweede kwartaal is gegroeid naar 493 miljoen euro. Volgens de voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care... is het oplopende aantal coronabesmettingen geen reden voor paniek. Als jongeren goed afstand houden tot hun ouders en grootouders... kan de schade beperkt blijven, zegt Diederik Gommers in het AD. Volgens hem wordt het minder snel te druk op de IC... doordat erg zieke patiënten ontstekingsremmer dexamethason krijgen. Het weer op veel plaatsen wordt het tropisch warm vandaag. In het zuiden kan het 35 graden worden. Op de Wadden is het met zo'n 26 graden een stuk koeler. En de zon schijnt overal volop. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging heb je op de A10, de ringweg van Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt in Nieuwmeer rijdt het langzaam over 5 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Er is een ongeluk gebeurd daar. Er zijn twee rijstroken dicht. Er kantelde een vrachtwagen over de vangrail van de A22 vanuit Velzen naar Beverwijk bij knooppunt Beverwijk. Het had een korte file, wat vertraging daar, maar de weg is helemaal dicht. Dus je moet omrijden als je richting Beverwijk wil. Dit gaat het beste door de Wijkertunnel via de A9. Verder zien we dat het al behoorlijk druk is naar het strand. Bijvoorbeeld op de N200 Haarlem-Zandvoort. Voor de afrit Bloemendaal 3 kilometer file, maar wel met 40 minuten vertraging.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 Mein Name ist Maja <clears throat> und mein Go-Gastgeber ist mein Mann Jakob. In diesem Programm erzählen wir Ihnen, was wie Sie die kommenden Woche in unserem schönen Dorf Verzeihung, unternehmen können. Wir präsentieren dieses Programm in fünf Sprachen. Niederländisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, damit alle Gäste unseres Dorfes die Informationen in ihrer eigenen Sprache erhalten. Ja, Verzeihung. Jetzt hat meine Frau einen Schluck Wasser genommen und geht das schon besser, denk ik. Ja, en jetzt auf Holländisch. Äh, goedemorgen, luisteraars. Vandaag alweer op ZFM een uitzending van het Uur van de Toerist. Een programma iedere vrijdag van 10 tot 12 voor alle vakantiegasten... die in ons mooie dorp Zandvoort verblijven. Mijn naam is Jaap en mijn co-presentator is mijn vrouw Maya... In dit programma vertellen we u over wat er in de komende week in ons mooie dorp en de regio daaromheen te doen is. Wij presenteren dit programma in vijf talen. Nederlands, een klein beetje, maar voornamelijk Duits, Engels, Frans en zelfs Spaans... zodat alle gasten van ons dorp de informatie in hun eigen taal krijgen. Alors maintenant, français, bonjour auditeurs. Ce programme, aujourd'hui, c'est une émission de l'heure touristique. Un programme tous les vendredis de 10h à midi pour tous les vacanciers séjournant dans notre beau village de Sandford. Je m'appelle Maya et mes co-animateurs, mon mari Jap, En français, c'est Jacques. Dans ce programme, nous vous disons quoi faire dans notre village et la région environnante dans la semaine à venir. Nous présentons ce programme en cinq langues, le néerlandais, l'allemand, anglais, français et en plus l'espagnol, afin que tous les clients de notre village obtiennent les informations dans leur propre langue. Good morning, dear listeners. Today on ZFM, again a broadcast of the Tourist Hour. A program every Friday from 10 to 12 a.m. for all holiday guests staying in our beautiful village Zandvoort. My name is Jaap, or Jack in English, and my co-host is my wife Maya. In this program we tell you about what to do in our beautiful village and the surrounding region in the coming week. We present this program in five languages, Dutch, German, English, French, Spanish, so that all guests of our village get the information in their own language. Muy buenos días, oyentes. en este día tan bonito. Hoy en CTFM, de nuevo, una emisión de la hora turística. Un programa todos los viernes, de las 10 al mediodía, para todos los huéspedes de vacaciones que se alojan en nuestro hermoso pueblo Sandford. Mi nombre es Maya y mi copresentador es mi esposo ya o en español más fácil, Jaime. En ese programa le contaremos qué hacer en nuestro pueblo y la región circundante la próxima semana. Presentaremos este programa en cinco idiomas, en el holandés, el alemán, inglés, francés y, claro, en español, para que todos los huéspedes de nuestro pueblo obtengan la información en su propio idioma. Yes, ladies and gentlemen, that was our introduction and now we're going to listen to a French singer, uh, Michel Sardou. Il Y en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux Alcacelser on se balade la culotte en l'air à les entendre. notre musique balance comme une bière de Munich, que toutes nos danseuses ont la classe, mais swing à côté de leur godasse. Y en a qui disent qu'il y a sûrement deux, trois cafés par habitant, que nos rythmiques sont des fanfares, nos succès des chansons à boire à les entendre. On croirait Plaigne parfois, c'est pas de la gueule de bois. Y'en en a qui pensent, et c'est certain, que les Français se défendent bien. Toutes les femmes sont là pour le dire, on les fait mourir de plaisir à les entendre. On croirait bien qu'il y a que les Français qui font ça bien. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi, c'est pourquoi zum Himmel rauf. Ein paar Wolken sehen wie Schäfchen aus. Auf meine Hand setzt sich ein Schmetterling und die Blumen wiegen sich sanft im Wind. Die Vögel singen ein Lied, das es nur im Sommer gibt. La la la. ja, liebe Zuhörer, das war Simone Sommerland mit Ich bin ein Sommerkind. I am a summer child and on a day like this with the sun shining, maybe everybody feels like that. Vielleicht jeden fühlt äh, äh sich ein Sommerkind. Ja, liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen gerne etwas von den Sommermärkten in Sandwort erzählen. Ja, aufgrund der Corona-Maßnahmen wurden erst äh, vor einigen Jahren Monate alle Märkte für diese Sommersaison im Voraus abgesagt. Aber nachdem es den Anschein hat, dass wieder mehr möglich ist, haben einige Veranstalter beschlossen, eine Reihe von Märkten in Sandford zu organisieren. So an schönen Tag als dies können Sie beispielsweise, beispielsweise eh, können Sie eh, bis zum 20. August jeden Donnerstag ein Geschenkmarkt auf dem Badhausplein und bis zum 14. August jeden Freitag heute auf dem Boulevard de, Fauveau, de ein Ibiza-Hippie-Markt finden. Eh, ja, das ist doch schön. Nicht nur auf der Beach, aber dann auch, wenn Sie von Strand kommen, können Sie noch ein bisschen bummeln eh, in äh, eh, der Ibiza-Markt. Ja, Alors, en français, euh, je vais vous dire la même chose qu'en raison des mesures de Corona, tous les marchés de cette euh, saison festival ont été annulés à l'avance. Mais maintenant, qui semble que plus possible à nouveau, certains organisateurs ont décidé d'organiser un certain nombre de marchés à Zandvoort. Par exemple, un marché au cadeau aura lieu tous les jeudis euh, jusqu'à le 20 août sur le Plain. Ça, c'est une place juste, avant, euh, juste devant le casino. Et jusqu'au 14e euh, d'août, il y a tous les vendredis, c'est aujourd'hui alors, sur le boulevard de Vauvage, c'est tout près de la mer, un marché d'Ibiza, une hippie marché, ça veut dire. Hein? Uh, thank you, Maya. Uh, we come back also with the same uh, item uh, in English and Spanish, of course. But first, there is ABBA. Take a chance on me take a chance. i the first in line.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 And now something Spanish. The singer Pablo Alborán sings Solamente Tú, Only You. Regálame tu risa soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Enseña tus heridas así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul tintas de colores, mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. listeners. That was Pablo Alboran. Pablo Alboran from Malaga, who is only you. Yeah, what can I tell you? I tell, I'm going to tell you something about the uh, outside markets here in, uh, in Zandvoort. As a matter of fact, uh, due to all the corona measures already in April, all markets for this summer season were cancelled in advance actually. But uh, now that it appears that more is possible again, some organizers have decided to organize a number of markets in Zandvoort. So that's the good news. For example, a gift market will take place every Thursday until August the 20th on the Badhuisplein, the Badhuis Square, just in the front of uh, the casino. And until August the 14th, every Friday, so as a matter of fact today, on the boulevard, the Favos, an Ibiza hippie market. So after spending some time in the beautiful weather on the beach, maybe that's a nice idea to do some uh, shopping on the hippie markets. Maya. Sí, sí, sí. Aquí, eh, bueno, yo, yo les quiero informar que debido a las medidas de corona, todos los mercados para esta temporada de verano fueron ya cancelados por adelantando. Pero ahora que parece que más es posible nuevamente, algunos organizadores, por gracias a Dios, han decidido organizar varios mercados en Sanford. Por ejemplo, hasta el 20 de agosto se llevará un mercado de regalos en el Plain... o sea que es enfrente del casino. Y todos los jueves y hasta el 14 de agosto, todos los viernes, eso es hoy, quiere decir, en el mismo boulevard o paseo marítimo de Favauce hay un mercado de Ibiza hippie. So, es un paseo muy bonito después de aprovechar la playa. Okay, Maya, thank you. And now time for the Beatles. And they sing Love Me Do. de Beatles. En jetzt, eh, meine Damen und Herren, eh, ein Lied uit Portugal, a song from Portugal, by singer Mafalda Veiga. En sie singt Uma noite para comemorar, a night to remember, een Nacht eh, zum Erinnern. Es, hier diese Sängerin Mafalda Veiga. qualquer coisa que ainda podemos guardar cá dentro. vida foi fazendo sem nos avisar, foi se acumulando em fotografias. à Zandvoort et dans le, les environs dans la semaine à venir euh, parce que je crois que euh, pendant ce week-end, il faut rester mieux à Zandvoort. Il fait du beau temps, hein il fait soleil, mais peut-être pour la semaine qui vient. Vous pouvez aller, euh, par exemple, ici à, à Zandvoort, le musée Zandvoort. Jusqu'au 6 de septembre, il y a une exposition Moment Magique. Euh, que, compte toute de la Formule 1 euh, à Zandvoort. Peut-être que euh, vous avez aussi envie d'aller à Amsterdam. C'est vraiment très facile. On peut aller en train une demi-heure. Et là, vous pouvez visiter une exposition vraiment intéressante, internationale. Caravaggio Bernini. C'est le baroque à Rome, le début du baroque à Rome. Euh, avec les rôles principaux pour le peintre Caravaggio et les sculptures Bernini. mais il faut, il faut réserver, hein, bien sûr. On ne peut pas entrer euh, juste euh, à l'initiative vous-même. Et le troisième, peut-être, c'est le musée, aussi pas loin d'ici, le musée Franz Hals à Haarlem. Vous pouvez y aller en bus, et le numéro 80 Et euh, bon, euh, c'est de, euh, de, de, du Harin une, une cinq minutes à pied. Okay, <clears throat> liebe Zuhörer, <clears throat> heute ist natürlich schönes Wetter und Samstag auch, aber vielleicht in der nächsten Woche, wenn es nicht mehr so heiß ist, was können Sie mal dann in der nächsten Woche in Sandford und der Gegend unternehmen? Also, äh, ich vorschlagen erstens bis zum 6. September gibt es im Museum de Magic Moments Formel 1 in, auf So die ganze Geschichte auf der, eh, von der Formel 1 in Zandvoort kann man sich da ansehen. Ein anderes Idee ist, dass sie mit dem Zug nach Amsterdam fahren und dann im Rijksmuseum den Ausstellung eh, Caravaggio Bernini besuchen. Barock in Rom. Die Anfänge des Barock in Rom met Hauptrollen für den Maler Caravaggio und den Bildhauer Bernini. Und äh, eh, is de ganze äh, eh, Monat von August noch immer geöffnet, eben bis 13. September. En nog een anderes Idee für een schönes Museum is das Franz-Hals-Museum in Haarlem, ook ganz in der Nähe hier. Und da können Sie einen Blick in die faszinierende Welt von Franz Hals äh, ansehen. Ein ganz, ganz äh, famöser Maler vom 17. Jahrhundert. Und Franz Hals Museum hat die größte Versammlung des Franz Hans äh, äh, Bilder. Und Harlem ist leicht mit dem Bus 80 oder mit dem Zug oder Auto zu erreichen. Uh, Amsterdam gaat ik gaan aan eh, met Zug te gaan, want Parkplätze in Amsterdam zijn knap en zeer teuer. Okay, en jetzt wieder Zeit für Musik. Musique en français, Pierre Lalonde, c'est le temps des vacances. pour semer Allons sur le sable chaud, tout près de la mer. Près de toi, je suis si bien. Sans toi, je ne peux vraiment rien. C'est le temps des vacances. Partons-tu j'ai eu tort. Redonne-moi tout ton amour. J'ai je t'aime, je t'aimerai pour toujours. La vie. Oh, autrefois. Mon cœur ne battra que pour toi. C'est le temps des vacances, la saison des murs. C'est le temps des romances, comme l'été dernier. Reprenons très vite ensemble. donne moi tout ton amour. Chérie, je t'aime, je t'aimerai pour toujours. comme Run, Ram, dam, what I do? C'est le temps des vacances. Run, Ram, dam, what I do? C'est le temps des vacances. C'est le temps du vacances. It's holiday time. Und jetzt, meine Zuhörer, äh, ein Lied von Ella Endlich. A song by German singer Ella Endlich. Küss mich, halt mich, lieb mich. Or in English, kiss me, Hold Me, Love Me. Well, that's a nice song in uh, a holiday mood, I would say. Dat das war Ella Endlich. You will understand, I sing this song every day for my wife. Uh, ich singe dieses Lied jeden Tag für meine Frau. Ja, Maya, que hay para hacer en Zandvoort y sus alrededores la próxima semana? <laughs> ja, und singen kann der ja. Oh, bueno, entonces yo mm, le di um, eh, quedarse en la playa. quedarse en la playa ah, porque el tiempo es fenomenal este fin de semana. Pero a lo mejor em, cuando llega la nueva semana... Eh, se puede visitar el museo, por ejemplo, aquí en Sanford, es en el mismo centro. Hasta el 6 de, septiembre hay una exposición que, se, con, ya, que se, se llama Momentos Mágicos de Fórmula 1 en Sanford. Bueno, también les puede aconsejar de tomar el tren dirección Amsterdam, que es un trayecto de media hora. Y en Amsterdam es el, famoso Museo Nacional. Tiene una exposición de Caravaggio Bernini. O sea, se trata del pintor Caravaggio y el escultor Bernini. Se trata de los barrocos en Roma. Es muy interesante. Eh, otro consejo de mi parte es quizás visitar Harlem, porque eh, tampoco es, eh, es, es, lejos, es en, autobús, 20 minutos, el número 80, desde el centro de Sanford hasta mm, casi a la puerta del museo, Franz Hals. Un vistazo fascinante del mundo del pintor Franz Hals, que de origen era de Amberas. Okay, Maya, thank you very much. And then now uh, in English. Uh, yeah, listeners, what is there to do in Zandvoort and the surrounding area in the coming week? Well, today, of course, it's uh, sun and beach. But the coming week, the weather will still be okay, but a little bit cooler. So uh, why don't you visit uh, the Zandvoort Museum? Uh, you can see there the exhibition Magic Moments of Formula One. I know Formula One this weekend is on Silverstone, where our Max Verstappen will try to beat the Mercedes team in his uh, uh, in his uh, car, his racing car. But if you look at the rich history of Formula One in Zandvoort, then the Zandvoort Museum is the place to go to. If you're more interested in uh, uh, uh, exhibitions about uh, the very, very past, uh, the Baroque time. Uh, why don't you go to Amsterdam and visit the Rijksmuseum, the National Art Gallery in Amsterdam? they have a fantastic exhibition about the painter Caravaggio and the sculptor Bernini. And it's called Baroque in Rome. Uh, and you see fantastic paintings really there from Caravaggio who more or less works the same way with light uh, on his paintings as Rembrandt, uh, our uh, Dutch painting hero, does in his paintings. And the sculptures of Bernini are unbelievable. Maya and I visited this exhibition and we were very impressed. You can visit it throughout the month of uh, August. It only ends uh, in on September the 13th. Oh reservations. We do oh, make, yes, yes, Maya. Thank you. you. You need to uh, make a reservation online for the Rijksmuseum. And also, I advise that for the Frans Hals Museum in Haarlem. Uh, there you can see, uh, as they call the, the uh, exhibition, a glimpse into the fascinating world of Frans Hals. Frans Hals, uh, uh, same time as Rembrandt, same time as Jan Steen a fantastic painter originally from Antwerp in uh, Belgium. But then at young age he moved to Haarlem and there he made his master paintings. And the Frans Hals Museum has the largest collection of Frans Hals paintings in the world. Well, how to get there? If you have a car, you can drive there by car. But I advise to avoid parking problems uh, to take uh, bus 80 uh, starting here in Zandvoort uh, and uh, you almost arrive in the front of the uh, vicinity of the museum. For Amsterdam, I definitely advise uh, train or bus, train mostly. because the parking spaces in Amsterdam, especially in this summer season, are very scarce. And I should say very, very expensive. So it's much cheaper and easier to take the train to the Central Station in Amsterdam. Okay, time for some music again. Phil Collins, Against All Odds. Yes, and that was uh, Phil Collins with Take a Look at Me Now. The official title, Against All Odds. Yes, dear listeners, uh, if I look at the time on my screen, it's 10.54. That means we have time for one more record before uh, we're going to listen to the uh, news. And the news, of course, uh, will be Dutch. Uh, I'm sorry, we don't yet broadcast uh, our news in uh, other languages. this is national radio news, which you will hear. And then some commercials. And then around 11.03, 11.04, Maya and I will be back. Well, on a beautiful day like this, I think everybody loves to hear some real good reggae music.